Vanuit de Gazastrook worden raketten op Israël afgevuurd. In het zuiden van Israël en in Tel Aviv klonk het luchtalarm. Gisteravond zei premier Netanyahu dat de legeroperatie in Gaza doorgaat. Hij zei dat zijn land zich moet voorbereiden op een lange militaire operatie. De Nederlandse en Australische experts in Oekraïne gaan vandaag opnieuw proberen het rampgebied te bereiken. afgelopen dagen moesten ze al twee keer voortijdig terugkeren naar Donetsk, omdat er in het gebied zwaar werd gevochten tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten. Het was te onveilig om door te gaan naar de plaats waar het toestel van Malaysia Airlines is neergestort. Het hoofd van de missie Albersberg zegt dat hij erg teleurgesteld is en zo snel mogelijk op zoek wil gaan naar stoffelijke overschotten en bezittingen van slachtoffers. Basketbalclub LA Clippers kan worden verkocht. Dat heeft een rechter in Californië bepaald. Oud-Microsoft-topman Balmer wil 2 miljard dollar betalen voor de NBA-club. Maar eigenaar Sterling van de Clippers was tegen de verkoop. De rechter vindt dat de vrouw van Sterling het alleenrecht heeft op de verkoop... omdat haar 80-jarige man mentaal onbekwaam is verklaard. Hij begint te dementeren. In eerste instantie ging hij akkoord met de verkoop... maar later trok hij zijn toestemming weer in. Het weer, vannacht is het vrijwel overal droog. Temperatuur daalt tot een graad of 16.